Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. De politieke partijen staan positief tegenover de verlaging van de overdrachtsbelasting. Het kabinet wil de haperende woningmarkt weer op gang helpen door snel de belasting te verlagen die bij de aankoop van een huis geheven wordt. De overdrachtsbelasting zou van 6 naar 2 procent gaan. Om de verlaging te compenseren wil het kabinet onder meer de banken een extra heffing opleggen en het spaarloon eerder afschaffen dan gepland. De Nederlandse Vereniging van Banken is bang dat, er, dat de ruimte voor kredietverstrekking beperkt en zo de economie zal schaden. Links gaat ervan uit dat de banken de extra heffing aan de klanten doorberekenen. Waardoor ook huurders meebetalen aan de belastingverlaging voor huizenkopers. En dat is oneerlijk, vindt de partij. Oud-IMF-topman Strauss-Kaan, die verdacht wordt van verkrachting, verschijnt vandaag weer voor de rechter in New York. Dat is twee weken eerder dan verwacht. De openbaar aanklager heeft niet gezegd waarom de zitting van de rechtbank is vervroegd. Verwacht wordt dat het is om de omstandigheden waarin Strauss-Kaan vastzit te versoepelen. Strauskaan werd op 20 mei op borgtocht vrijgelaten. Sindsdien zit hij onder permanente bewaking in een huis in Manhattan. Mogelijk wordt vandaag besloten dat zijn enkelband af mag en dat er niet meer permanent camera's op hem gericht staan. Italië gaat de komende drie jaar 47 miljard euro bezuinigen. Daarvoor heeft de regering van premier Berlusconi een pakket maatregelen opgesteld die moeten voorkomen dat het land, net als Griekenland, financieel naar de afgrond glijdt. Italië heeft na Griekenland het grootste begrotingstekort van de eurolanden. Dat tekort van 4% moet na de bezuinigingen zijn teruggebracht tot bijna nul. De inhoud van de bezuinigingen is niet precies bekend, maar Berlusconi zei dat hij zijn belofte nakomt dat de belastingen nauwelijks worden verhoogd. Het weer, vooral in het kustgebied buien. Het koelt af naar 12 graden aan zee tot 9 land inwaarts.